Jan van der Putten met het NOS-journaal. Goede doelen in Nederland hebben zich hersteld van de economische crisis... en haalden vorig jaar ruim 4% meer op dan in 2009. De groei is vooral te danken aan sportevenementen zoals Alp 6, meldt de Volkskrant. De krant doet jaarlijks onderzoek naar de opbrengst van particuliere donaties. KWF Kankerbestrijding haalde het meeste geld op, ruim 102 miljoen euro. Dat is bijna twee keer zoveel als nummer 2 UNICEF. Grote verliezers zijn Cordate, de dierenbescherming en natuurmonitoring de 25 grootste doelen haalden samen zo'n 706 miljoen euro op in 2010. In Irak is een massagraf ontdekt met daarin zeker 900 lijken. Het graf is ontdekt in de buurt van de stad Diwania. De Iraakse autoriteiten vermoeden dat het Koerdische burgers zijn die in de jaren 80 onder het bewind van Saddam Hussein zijn vermoord. De lichamen zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Najaf waar ze worden geïdentificeerd. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zijn afschuw uitgesproken over de afluisteraffaire rond zijn krant News of the World. Hij noemt de zaak betreurenswaardig en onacceptabel. Murdoch zegt dat er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Volgens de krant The Daily Telegraph heeft News of the World nog meer telefoons gehackt. Dit keer zou familie van omgekomen Britse militairen het slachtoffer zijn. De regering van Egypte bestrijdt dat fenegriekzaad uit dat land de oorzaak is van de EHEC-besmetting. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de zaden niet besmet zijn, zegt de Egyptische Voedselveiligheidsorganisatie. De Europese Unie denkt dat de uitbraak is veroorzaakt door een partij zaden die twee jaar geleden uit Egypte zijn geïmporteerd. En de EU heeft een importverbod ingesteld. Van het weer vanmorgen zonnig en droog. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken. En vooral in het noorden enkele buien. Het 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.